12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Leaserijders met een hybride auto moeten straks evenveel bijtelling betalen... als mensen met een diesel- of benzineauto. Dat stellen belangenorganisaties voor aan staatssecretaris Wiebes. Ze willen de belastingen voor auto's versimpelen... en meer mensen in een elektrische auto krijgen. Het begrotingstekort en de staatsschuld vallen dit jaar lager uit dan verwacht. Tekort komt niet uit op 2,2 procent, maar op 2,1 procent, verwacht het kabinet. Dat komt onder meer door de economische groei, waardoor meer belasting binnenkomt. Verder wordt er minder uitgegeven aan zorg en uitkeringen. Minister Koenders heeft in het Witte Huis met president Obama gepraat over het opnemen van gevangenen uit Guantanamo Bay. Amerika wil dat Nederland twee gevangenen opvangt, maar Koenders zei dat het kabinet nog nadenkt over dat verzoek en dat de kwestie in Nederland erg gevoelig ligt. Hij was met koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Witte Huis. In Zuid-Afrika is een Amerikaanse toeriste gedood door een leeuw. Ze maakte met haar partner een autorit door een wildpark. Ze hadden de ramen van de auto opengelaten, waardoor de leeuw naar binnen kon springen. Medewerkers probeerden de toeristen nog te redden, maar dat lukte niet. Haar partner raakte zwaar gewond. De Duitse club HSV speelt ook komend seizoen in de Bundesliga. De ploeg van aanvoerder Rafael van der Vaart maakte vlak voor tijd het beslissende doelpunt tegen Karlsruhe. Het werd 2-1, genoeg om niet te degraderen. De eerste wedstrijd speelde HSV gelijk. Alfred Schreuder blijft bij de FC Twente. Dat is de uitkomst van het evaluatiegesprek dat de hoofdtrainer had met de clubleiding. Schreuder heeft nog een contract tot en met 2019. Hij lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege de tegenvallende resultaten van Twente. Het weer aan de kust kan wat regen vallen. Morgen in het zuidoosten af en toe zon. In het westen en noorden regen. Aan zee gaat het flink waaien.